Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld neemt met haar aftreden ook verantwoordelijkheid voor de fouten die in eerdere kabinetten zijn gemaakt rond de Vira. Dat zei ze in een toelichting op haar besluit. Volgens haar zijn er vooral door haar voorgangers onomkeerbare beslissingen genomen. Mansveld noemt het haar democratische plicht om af te treden. De parlementaire enquêtecommissie maakte vanochtend de conclusies bekend over het debakel rond de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. Volgens de commissie heeft Mansveld de Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd. De gemeente Haaksbergen had nooit een vergunning mogen afgeven voor het Monster Truck evenement waarbij vorig jaar drie toeschouwers om het leven kwamen. Dat oordeelt de rechtbank in Almelo. De gemeente heeft nooit onderzocht wat de risico's waren van het evenement. De stichting die het organiseerde had de gemeente niet vooraf verteld hoe de stunt eruit zou zien. De rechtbank neemt het de gemeente kwalijk dat hij er geen moment aan heeft gedacht om daarnaar te vragen. Volgens de rechtbank had dat met het oog op de veiligheid van het publiek in Haaksbergen een risico-inschatting moeten worden gemaakt. Homoseksuele mannen mogen weer bloed geven. Minister Schippers heeft de uitsluiting van homo's opgeheven. Voortaan mogen mannen vanaf 12 maanden na hun laatste seksuele contact met een andere man weer bloed doneren. Uit onderzoek is gebleken dat er dan geen risico's meer zijn voor de veiligheid van bloedproducten. Schippers laat onderzoeken of de wachttijd van een jaar ook korter kan worden. De nieuwe topman van Volkswagen, Muller, zegt dat de verantwoordelijken voor Dieselgate genadeloos worden gestraft. De waarheid over het schandaal moet boven tafel komen, zei Muller in een toelichting op de kwartaalcijfers. Voor het eerst in jaren leidt Volkswagen verlies. Topman Muller bood excuus aan aan de aandeelhouders, de klanten en de samenleving. Dan nog het weer in de noorden nevelig. In de rest van het land toenemende bewolking en soms wat regen. Het is 12 tot 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en een graad of 14. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het nog reuze mee met de avondspitsdrukte.